Velden met het NOS-journaal. Sinds de start van de massale demonstraties in Iran is het dodental opgelopen tot 7000. Dat zegt mensenrechtenorganisatie RANA die vanuit de VS onderzoek doet naar de protesten. Het overgrote deel van de doden was demonstrant, maar er zijn ook honderden kinderen, burgers die niet demonstreerden en leden van ordendiensten omgekomen. De dagenlange protesten braken eind december uit. Ze waren in het begin vooral gericht tegen de inflatie... maar al snel werd ook opgeroepen tot het vertrek van het streng islamitisch regime. Twee weken geleden sprak de mensenrechtenorganisatie nog van ruim 6100 doden in Iran. In Bangladesh zijn de stembussen geopend voor de parlementsverkiezingen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de voormalige premier Hassina in 2024... na dodelijke studentenprotesten aftrad en het land uitvluchtte. Sindsdien is er een tijdelijke regering die moeite heeft om de orde te handhaven. In december kwam een belangrijke oppositieleider na een ballingschap van 17 jaar terug naar het land om mee te doen aan de verkiezingen. De partij van premier Hassina mag niet meedoen. De uitslag wordt vrijdag verwacht. Een achtervolging op de A2 is gisteravond geëindigd in Vught. De Koninklijke Marechaussee wilde een auto controleren bij Best vanwege een verkeersovertreding. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht. In Vught werd de auto klemgereden. De bestuurder ging er vandoor en de marechaussee wist hem volgens Omroep Brabant niet te vinden. De drie andere inzittenden van de auto zijn niet aangehouden. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellen Griekspoor de kwartfinale bereikt. Hij won in twee sets van de Fransman Alice. Het werd 7-5 en 7-6. Het weer in het zuiden regen, in het noorden kan het mistig zijn.